Boekraat met het NOS Journaal. Een van de verdachten die in Canada worden gezocht vanwege een reeks mesaanvallen is doodgevonden. Het gaat om de oudste van twee broers die dit weekend op verschillende plekken in de provincie Saskatchewan zeker 10 mensen zouden hebben vermoord. 18 mensen raakten gewond. Het lichaam van de man werd gevonden in hoog gras bij een huis waar de politie vanwege de steekpartijen al onderzoek deed. De politie is nog op zoek naar de jongste broer, een man van 30 met een lang strafblad. Hij houdt zich vermoedelijk schuil in de stad Regina in het zuiden van de provincie. De politie denkt dat hij verwondingen heeft opgelopen. Duizenden mensen hebben in Zuid-Korea hun huis moeten verlaten vanwege de komst van een orkaan. Hevige regenval en harde wind hebben in het zuiden van het land al flinke schade aangericht. Zo zitten 20.000 huizen zonder stroom. De autoriteiten hebben de Zuid-Koreanen gewaarschuwd dat orkaan Hinnamnor de zwaarste storm kan zijn van de afgelopen jaren. Inwoners moeten rekening houden met overstromingen, modderstromen en vloedgolven. In het land zijn honderden scholen uit voorzorg gesloten. Ook veel vluchten en veerdiensten zijn geschrapt. Een rechter in de VS heeft besloten dat een onafhankelijke jurist... de documenten uit het huis van Donald Trump moet beoordelen. De FBI nam begin augustus meer dan 11.000 documenten in beslag. Tussen de papieren zitten staatsgeheime stukken... maar mogelijk ook privécorrespondentie van Trump die niet onderzocht mag worden. In Burkina Faso zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen... toen een voertuig in een konvooi op een explosief reed. Tientallen mensen raakten gewond. Het incident gebeurde in een regio van het West-Afrikaanse land...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 And then can call me irrelevant, insignificant. You can try to make me small. I'll be your heretic, you hypocrite. I won't think of you at all. Sticks and stones and all that. Does Jesus love the ignorant? I like to think he gladly take us all.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 see that black boy to think it's a crime. No way. And time after time after time, people in the bottom. There's people showing up in the bottom. Give another good example. You see that in a nothing damn near his cool to the bottom.